4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Australië is een man veroordeeld die een nepbom... om de nek van een 18-jarig meisje had gelegd. Het meisje zat tien uur lang met de bom om voordat ze ervan werd bevrijd. Later kwam de politie erachter dat er geen explosieven in zaten. De man wilde de rijke familie afpersen. Hij heeft zijn daad bekend en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13,5 jaar... Het meisje, de dochter van een miljonair, kreeg de bomketting om haar nek... tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis in Sydney in augustus vorig jaar. Ze was alleen thuis. De man liet een briefje met instructies achter... waarop onder meer stond dat hij de bom zou laten afgaan als de politie werd gebeld. De regering van Colombia heeft nogmaals gezegd niet te stoppen met militaire acties tegen de FARC. De rebellenbeweging kondigde gisteren een staakt het vuur af... bij het begin van de vredesbesprekingen in Havana... Vorige maand had de Colombiaanse regering al gezegd pas te stoppen met de strijd tegen de FARC op het moment dat er een vredesplan met de rebellen is getekend. Tussen 1999 en 2002 greep de FARC een periode van overleg aan om zich te herbewapenen, terwijl de regering veel militairen terugtrok. De minister van Defensie van Colombia heeft gezegd zo'n fout niet nog een keer te zullen maken. De Franse oud-premier François Fillon wordt niet de nieuwe leider van de conservatieve UMP. In de verkiezingen om het leiderschap verloor hij met een klein verschil van Jean-François Copé, oud-parlementslid en nu burgemeester van de stad Meaux. Copé staat bekend als de meest rechtse van de twee. De UMP heeft geen leider meer sinds het vertrek van Nicolas Sarkozy in mei. Sarkozy werd toen verslagen door de socialist François Hollande bij de presidentsverkiezingen. De nieuwe leider van de UMP, Copé dus, wordt in 2017 hoogstwaarschijnlijk de uitdager van Hollande bij de volgende presidentsverkiezingen. Het weer bewolkt, maar hier en daar ook een opklaring. Het is 5 à 7 graden. Ook overdag bewolkt en droog. En vooral in het oosten en zuidoosten in de middag kans op wat zon. Het wordt de graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, goedenacht. We hebben afgelopen twee uur eh, gepraat, een heleboel gepraat. Jeugdherinneringen opgehaald aan Sinterklaas, aan hoe dat was vroeger. Eh, om, om, om dat verhaal mee te maken. De angst, de leuke dingen, leuke herinneringen. de, de, het moment waarop je ontdekte dat het allemaal anders zat. Nou ja, voor de meeste mensen is het toch allemaal nog goed afgelopen, gelukkig. En eh, op een enkel jeugdtrauma hier of daarna nou, voor nooit meer vertellen over die zak in die roe. Dat gaan we niet meer doen. En de liedjes, eh, nou, die, eh, die moeten we er ook maar afschaffen waarin dat wordt gezongen. Toch, vind ik, dan maar. Gaan we niet meer over discussiëren, vind ik gewoon, stel ik gewoon. Ik ga nog wel even één e-mailtje erin gooien. Want Yves de Moray heeft gereageerd via de mail. En hij vertelt eh, dat hij erachter kwam... toen was hij, al, was hij pas vijf. Ik kwam erachter toen hij op schoot zat. Bij Sinterklaas in groep 2. En dat trok aan zijn baard. <laughs> ja... Dat zullen wel meer kinderen zijn die dat hebben geprobeerd. En vanaf toen, eh, vanaf toen werd hij ingewijd in de wereld van de grote kinderen. Heeft hij aan surprises en gedichten gedaan. En daar heeft hij goede herinneringen aan. Hij doet het nog steeds nu met de gehele familie. Inclusief ooms, tante, neven, nichten, aanhang. Net als eh, een eerdere uh, eh, praten mevrouw van de Beukel... doen ze het met maximaal 15 euro. En een creatieve familie, zegt hij. Lange gedichten, mooi bouwwerken, erg leuk. Maar eh, heb zelf toch meer met kerst. Niet om het verhaal, maar om het lekker eten en drinken. Nou goed, dat is een ander verhaal. Kerst gaan we het nog helemaal niet over hebben nu. Sinterklaas, een mooi feest. Dus vooral als je het samen viert, als je elkaar verrast en zo. Gewoon blijven doen mensen. En, en, en, en, en nou ja. Wanneer vertelt je kind? Ja, dan moet je zelf ook, ook maar een beetje aanvoelen. Als je kind vragen gaat stellen, dan in elk geval. Dat lijkt me wel eh, de les van vannacht. Goed, we gaan, eh, we gaan nog eventjes op eventjes dat onderwerp af te sluiten... gaan we, gaan we gewoon een, een aangevraagde plaat draaien. Want Aad uit, eh, uit Den Haag, woorden meer vannacht... Die, die wilde nog wel even graag eh, het goede doel horen met Sinterklaas. Wie kent hem niet?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 Ja, Sinterklaas. Wie kent hem niet? De vriend van ons allemaal. Ja, toch wel, hè? Goed, we gaan, eh, we gaan door met muziek in dit derde uur van Dit is de Nacht. Met fijne nachtmuziek, kleine nachtmuziek, fijne nachtmuziek. Bijvoorbeeld, wat dacht je van, eh, van Tracy Chapman met Fast Car?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 Ashley Monroe, Bruises. Het gaat over twee vrienden die elkaar na het afstuderen tien jaar niet hebben gezien. Als ze dan elkaar eh, weer tegenkomen, dan, eh, ja, dan blijkt dat ze, dat ze gehavend zijn door de strijd van het leven. Ze komen tot de conclusie dat ze elkaar herkennen in wat ze hebben meegemaakt. En ze hebben elkaar dan ook veel meer te vertellen dan ooit. En dat maakt ze interessante personen. Dat verdiept eh, de vriendschap eigenlijk. Ah, zo kun je het ook zien. Zo kun je ook omgaan met tegenslag in het leven het zien als een, eh, als een kans om, eh, om een vriendschap te verdiepen. Waarom niet? Ja. Gaan we, het, eh, gaan we gelijk door met vriend, over vriendschap met Andrew Gold. Die, die zingt Thank You for Being a Friend. Thank you for being a friend. Dit is De Nacht, de EO. Olita Adams, Rhythm of Life. En eh, daarvoor hoorde je de The Afters met Life is Beautiful. Heerlijke muziek vannacht. En eh, straks ook de nachtgedachten. Maar eerst gaan we naar Chris Ria.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 het verschil. de Puma's waren dat. Met Zij maakt het verschil. daarvoor hoorde je Chris Ria met All Summer Long. Tijd voor de nachtgedachten, waarbij we een gedeelte van de songtekst vertalen naar het Nederlands. Wanneer zal ik ooit leren dat zorgen maken tijdverspilling is? Wanneer zal ik ooit leren dat dingen loslaten rust brengt? Wanneer zal ik ooit zien dat sommige dingen nou eenmaal gaan zoals ze gaan. Wanneer zal ik ooit vrij zijn? Vrij van angst en vrij van twijfel. Ja, Candy Staten was dat natuurlijk met When Will I. We gaan door met Curtis Mayfield. Move on up. Phantom Limp was dat met uh, The Pines. En daarvoor hoorde je trouwens Curtis Mayfield, Move up. Phantom Limp, dat is in de medische wereld... Eh, eh, wordt dat ook wel een fantoomledemaat genoemd. Dat is eigenlijk de Nederlandse vertaling daarvan. Dat wil zeggen dat men ondanks amputatie van een lichaamsdeel... toch gevoel blijft houden in dat lichaamsdeel. Nou, wat, die, wat deze groep uit Engeland, die in 2004 is opgericht... daarbij wil zeggen, weet ik niet meer niet helemaal. Eh, het is wel van lekkere muziek. Deze kruising tussen country en rhythm en blues. En The Pines komt eh, van het gelijknamige tweede album. Heette dus ook The Pines. We gaan door met eh, Split Ends met Message to My Girl. you so 你。 de nacht. Freedom for the people. I am walking by the stone, singing a song to myself. Oh, oh, oh yeah. Uh, uh, uh, from across the road, I see a friend. He's staring at the ground. His smile has vanished from his face. He tells me about his troubles that it takes upon his thinking. But if you're walking in the shadow, you know and enjoy the sun. Cause when the sun sets you free, you will be free indeed. Freedom I want, freedom for the people, yeah. Freedom I want, freedom for the people. singing a song to myself. Oh, yeah, yeah. And On a bench across the road, I see this lady by herself. Her face is shining with her tears. She tells me about her children, how their love is lost to work. But if you're walking in the shadow, you know you can enjoy the sun. Cause when the sun sets you free, you will be free indeed. Freedom I want. Freedom for the people, yeah. Eh. Freedom I want. Freedom for the people, yeah. Freedom I want. Freedom for the people, yeah. Eh. Freedom I want. Freedom for the people. you free, you will be free indeed. Trinity was dat, Freedom I Want. En eh, we sluiten dit derde uur van dit nacht uh, af met een mooi motto voor het laatste uur. Hier is Colin Blunstone met The Best Is Yet To Come. I don't believe that the first cut is the deepest Cause tonight I'd be lost if you were gone But I'm not lonely, even in my hour of weakness. You say the words that help me carry on. You are not alone, don't give up the fight. Whatever doesn't break you makes you stronger. Cause it's hard, but it's the same for everyone. Deep inside, I know you'll be alright. Have faith, but live longer when everything is wrong. Hold on, the best is yet to come. I don't believe that the first kiss is the sweetest. Cause after all this time, baby, you be broken and defeated, but you say the word and help me to be strong. And I can hold on. You are not alone. Don't give up the fight. Whatever doesn't break you makes you strong. Cause it's hard, but it's the same for everyone. Deep inside, I know yet to doesn't break you, makes you strong.